start. Dit is Renate Evers met het NOS-journal. De Tweede Kamer gaat geen onderzoek doen naar de forse schenking aan D66-leider Pechtold. Die heeft een appartement gekregen van een Canadese oud-diplomaat. Hij gaf dit niet op in het geschenkenregister van de Kamer, omdat het volgens hem een privé-kwestie is. PVV-leider Wilders wilde toch een onderzoek, maar het bestuur van de Kamer zegt niet bevoegd te zijn. Bovendien staat er geen straf op het onjuist opgeven van geschenken. In het bestuur, het zogeheten presidium, zijn alle grote partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De PVV hoopt deze week nog een nieuwe lijsttrekker te presenteren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De vorige werd na één dag al teruggetrokken omdat bleek dat hij racistische uitspraken had gedaan en een holocaustontkenner had gefeliciteerd. Partijleider Wilders rekent het vooral zichzelf aan dat het fout ging, al denkt hij dat hij niet alle belastende informatie boven tafel had kunnen krijgen. De nieuwe Rotterdamse lijsttrekker zal hij beter googelen, zei Wilders. De chauffeur van de schoolbus die vorige week in Frankrijk betrokken was bij een dodelijk ongeluk is aangehouden. Ze wordt verhoord over het ongeluk dat zes mensen het leven kostte, onder wie vijf tieners. De bus reed in de buurt van Perpignan op een overgang tegen een trein. De chauffeur zei aanvankelijk dat de spoorbomen open stonden. Maar technisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een defect. Bovendien zijn er getuigen die zeggen dat de slagbomen wel degelijk dicht waren. Op last van justitie is de chauffeur daarom opgepakt. Het weer bewolkt en lokaal wat mist of motregen. Temperatuur daalt tot een graad of vijf. Overdag blijft het bewolkt, met soms wat regen. In de middag wordt het zo'n acht graden.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 another Christmas. don't forget the love under the Christmas en stuur u allemaal fijne dagen.